Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is mogelijk een aanslag op een synagoge voorkomen. In de buurt van Dortmund zijn vier verdachten opgepakt. Een van hen is een jongen van 16 met een Syrische achtergrond. Hij zou berichten hebben gestuurd over een aanslag tijdens Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Twee jaar geleden probeerde een Duitse rechtsextremist een aanslag te plegen op een synagoge in een andere stad tijdens Yom Kippur. Toen het niet lukte om binnen te komen, schoot hij op straat en in een dunnerzaak twee mensen dood. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe coronaregels. En vooral over de corona-check-app die je vanaf volgende week op veel meer plekken moet laten zien. Daar is veel kritiek op, zegt verslaggever Xander van der Wulp. En dus wordt er nu achter de schermen gewerkt aan een motie... dat er op terrassen niet om zo'n eh, QR-code gevraagd gaat worden. En dat zou dan zorgen voor een meerderheid die het uiteindelijk steunt. Een man uit Eindhoven moet anderhalf jaar de cel in. Hij deed zich voor als scout van PSV en vroeg jonge voetballertjes zich naakt te filmen en seksuele handelingen te verrichten. Hij zei dat hij zo beoordeelde of ze goed genoeg waren. De nepscout benaderde wereldwijd 160 jongens. De meeste waren tussen de 11 en de 13 jaar oud. De gemeente Utrecht komt met een plan om jongeren te beschermen tegen drugscriminaliteit. Het onderzoek blijkt dat veel jongeren daar in de kookhandel zitten. Burgemeester Sharon Dijksma hoopt de jongeren op het goede pad te houden. Het is belangrijk om eh, ervoor te zorgen dat jonge mensen niet langer hun toekomst afgepakt zien worden door criminelen. En dat we echt voorkomen dat ze in die handen vallen. Eh, dus dat is een van de belangrijkste maatregelen die we willen nemen. Ze gaan van alles doen om jongeren aan het werk te helpen... en de politie gaat criminele jongeren dichter op de huid zitten. Het weer. Vanmiddag breekt op meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen valt vooral in het noorden bui en dan wordt het 20 of 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.